Mark Hokker met het NOS-journaal. Het ongenevaartschip De Stiel bij Graven heeft tot onherstelbare schade geleid. Volgens Rijkswaterstaat moeten drie van de vijf beschadigde jukken worden vervangen... en is de schade aan twee andere onherstelbaar. De stalen jukken houden het water tegen. Aan de onderkant zit een betonconstructie die deels onder water zit. Ook dat beton is zwaar beschadigd. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe de problemen kunnen worden opgelost... en spreekt van een unieke en verbazingwekkende situatie. Nederland breidt de elektriciteitsverbindingen met het buitenland uit. In de Eemshaven zijn met steun van de Europese Commissie... de werkzaamheden begonnen voor een verbinding met Denemarken. Netbeheerder Tennet investeert de komende jaren ruim 20 miljard euro in nieuwe verbindingen... Het gaat niet alleen om elektriciteitsverbindingen tussen landen... maar ook om verbindingen van windmolenparken op zee met het vasteland. Het Amerikaanse anticorruptiebureau wordt toch niet afgeschaft. Eerder vandaag stemde het Huis van Afgevaardigden voor de afschaffing... maar na een storm van kritiek is die beslissing teruggedraaid. Het onafhankelijke instituut werd in 2008 opgericht... na enkele corruptieschandalen... Het bureau kan anonieme klachten in behandeling nemen en besluiten tot onderzoek. Aankomend president Trump schreef na de afschaffing dat er belangrijkere hervormingen nodig zijn. Enige tijd later stemde het Huis van Afgevaardigden voor het behoud van het anticorruptiebureau. Met de arrestatie van vijf mannen en twee vrouwen denkt de politie een reeks inbraken en diefstallen in Zuid-Limburg te hebben opgelost. De zeven worden verdacht van tientallen delicten, zoals diefstallen in winkels en tankstations, autodiefstallen en inbraken in bedrijfspanden. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen. Vannacht meer opklaringen met op de Wadden een, mogelijk een stormachtige wind. De temperatuur zakt naar een graad of vijf. Morgen buien, landinwaarts misschien wat natte sneeuw... en tussendoor kan de zon geregeld schijnen. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB.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 This is the reason why we make resolutions and hello, Mr. New Year, hello. Oh, yes, we welcome you here. We'll wipe our tears on yesterday, for a new year has come our way. This is the reason why we make resolutions has come Ja, een hele goede morgen luisteraars. Eh, zondagochtend 10 uur en een hele bijzondere zondagochtend natuurlijk. Nieuwjaarsdag. En dat was wel even schrikken voor de presentatoren van uh, Jazz. Want die hebben natuurlijk ook een beetje doorgefeest tot in de laatste uurtjes. Uh, traditiegetrouw zijn we altijd met meerdere personen op Nieuwjaarsdag. En dat is ook deze keer weer het geval. Mijn naam is Auko en eh, Jeroen is al aanwezig. En wie weet verwachten we nog wel meer presentatoren... die wat meer moeite hebben met het opstaan op deze bijzondere dag. Eh, namens het jazzteam wensen we u natuurlijk een heel gelukkig 2017. En we hopen dat het eh, qua muziek in ieder geval een topjaar voor u gaat worden. En ja, dit was een leuk openingsnummertje. welkom, Mr. New Year. En dat werd gezongen door de Cool Breezers. Nou zegt u natuurlijk, wie zijn de Cool Breezers? Maar je had in de 50 jaren een muziekstijl die heette de doo-wop. En eh, dat eh, kwam uit de Verenigde Staten. En eh, ja, dat waren vaak achtergrondkoortjes. En die zongen vaak niet betekenende woorden. En deze band kwam uit die periode. En omdat het toch wel een bijzondere periode is... want er is dat natuurlijk invloed in van jazz... en van nou, eigenlijk allerlei muziekstijlen zijn erin verwerkt. En het is grappige muziek. En ik dacht, ja, op nieuwjaarsdag moeten we toch een keer stilstaan bij deze muziek. En een paar liedjes kiezen die te maken hebben met nieuwjaar. En ik heb er nog één. Eh, ach, eh, en dit is, wordt gezongen door de Heartbeats eh, after New Year's Eve. En dat is het dus natuurlijk. New deze vrolijke klanken... dan eh, moeten we toch overgaan tot eh, de echte jazzmuziek, zou ik bijna zeggen. En eh, ja, het was wel een bijzondere ervaring om deze keer naar Zandvoort te rijden. Want het een beetje mistig, maar het was volledig uitgestorven. twee verdwaalde hardlopers heb ik gezien onderweg. En dat is op andere zondagen toch wel anders. Als je dan langs de duinen rijdt, dan staat het beide parkeerplaatsen helemaal vol. Met mensen die eh, eh, eh, aan de rollen zijn door dat mooie bosgebied. En deze keer, het was volkomen uitgestorven. Ik geloof dat er één auto stond. Misschien van een diehard. we gaan over naar de jazzmuziek, zei ik al. En... mijn zoon vertelde mij laatst dat hij een nieuwe basgitaar in zijn bezit had. En hij speelt eigenlijk al een, een andere soort gitaar. Maar deze keer had hij de basgitaar gepakt. En hij had dat liedje ontdekt van Van Morrison, Moondance. En hij zei, pa, daar zit een geweldig basloopje in. Moet je voor de aardigheid eens draaien. En verrek, hij had gelijk. Luister maar. it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. you, my love. Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting make sure that you never There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how. love. I can't Volgens mij toch van een cd'tje uit eh, de 70 jaar, als ik me niet vergis. Ik doe het uit mijn hoofd, maar volgens mij was het uit die periode wel. Maar een fantastisch nummer en ook heel veel gecoverd. Ook door allerlei, in allerlei jazz-uitvoeringen natuurlijk. Maar dit is eigenlijk pure jazz natuurlijk van Van Morrison. En eh, eens even kijken wat ik nog meer heb. Oh ja, wat ga je het meest missen in 2017 eh, wordt wel eens aan je gevraagd. En dan, dan heb ik, denk ik, ja, dan mis ik toch een beetje president Obama. Die man had een uitstraling. Fenomenaal natuurlijk. En ook alleen al vanwege de muziek. Want eh, hij heeft ja, verschillende concerten georganiseerd. Jazz at the White House en eh, eh, allerlei tributes to bekende muzikanten. En dat zijn prachtige uitvoeringen. En zo vond ik laatst, dat was puur toeval, een prachtig filmpje... van Jazz at the White House op 30 april 2016. En daar treden werkelijk waar alle coryfeeën van Amerika... die treden aan in dat Witte Huis om eh, president Obama en zijn familie... en alle genodigden te vermaken. En het is een eh, fenomenale bezetting. En allemaal onder leiding van Herbie Hancock. En ik ga u een klein stukje laten horen van het nummer wat Sting daar gezongen heeft. Dit is Helen Mirren overigens. This is jazz. We improvise. Oh, it's so wonderful to be here this evening and to introduce a legendary musician, a fellow countryman of mine, whose affinity for jazz led him to write and record this song on his album Nothing Like the Sun. Joining him on stage, Herbie Hancock, Robert Glasper, Lionel Luike, Marcus Miller, Terry Lynn Carrington, and guitar legend Pat Metheny. Ladies and gentlemen, Sting. your face the whole night through. are too weak. How cold is a heart when it's warmth that he seeks? You watch every night, you don't care what I do. I'd go out. En ehm, eh, ja, ik ga graag eh, het, woord geven aan Jeroen. Die staat er ook klaar voor met eh, prachtige jazzmuziek om een paar nummers te draaien. En inmiddels is Peter ook binnengekomen. Dus we zijn bijna compleet. Een heel goedemorgen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ook namens mij natuurlijk een heel gelukkig en vooral gezond 2017. Ook voor onze luisteraars in het buitenland, buiten Zandvoort... van harte welkom en voor jullie natuurlijk ook een gelukkig nieuwjaar. Ik ga een nummertje draaien van een eh, trio dat ik eh, dit jaar tegenkwam in, eh, in de voorbereiding van een van deze programma's. En dat is het Giovanni Guidi trio. En hun nummer, dat heet Kisas, Kisas, Kisas. Misschien, misschien, misschien. Giovanni Goody Trio. Ze hebben een prachtig album uitgebracht, This is the Day. En dit jaar waren ze op Noordse Jazz te luisteren. En absoluut een band eh, die een aanrader is... Eh, als u ze nog eens een keer tegen mocht komen... of als u in de gelegenheid bent om een cd van ze te beluisteren. Nieuwjaar is natuurlijk ook altijd het moment om even terug te kijken... naar eh, alle artiesten die ons verlaten hebben. En alle grote popartiesten komen natuurlijk in het, eh, in het nieuws voorbij. De jazzartiesten niet zo heel vaak. Maar een grote jazzartiest die ons verlaten heeft is Toet Stielemans. Ik heb een eh, nummer meegenomen van een, eh, van een oud album van hem. En het nummer dat heet Soldier in the Rain. Dat was Toets Tielemans. Een geluid wat je altijd bijblijft en wat altijd mooi zal blijven. Andere artiest die ik mee heb genomen is Cecile McLaurin Savant. Een Amerikaanse vocaliste. Ik heb haar dit jaar gezien op het Sea Jazz Festival. Een hele bijzondere vrouw met ook een hele bijzondere stem. Eh, iemand die mee was, die zei van nou, is dit nu waar jij voor kwam? Ik zei ja. En zo, je kan het leuk vinden, je kan ervan genieten. Misschien vind je het ook niet leuk, maar ik ga toch een nummertje van haar draaien, want zij was ook wel een bekende, uh, een grote ontdekking voor mij dit jaar. Cecile McLaurin Savan. What's the matter now? Cecile McLaurin Savan, What's the Matter Now? Hele bijzondere verschijning. En hiermee wil ik eventjes eh, het woord overgeven aan mijn collega Peter. Ja, jazzmuziek is eh, gebaseerd op allerlei thema's. En eh, de dames en heren componisten die halen overal hun inspiratie vandaan. En mm, de heren Hart, Stone en Rapson, Reposo... die hebben eh, ooit gedacht van... Ehm, we gaan eh, een mooi stuk schrijven als eh, titelsong voor de serie Sesamstraat. En Oscar Peterson die zei samen met George Mraz en Louis Hayes... wij gaan dat op de plaats zetten, maar dat laten we zingen door de Singers Unlimited. En dan klinkt het als volgt. to Sesame Street. Sesame Street. to get to Sesame Street? Can you tell me how to get? How to get to Sesame Street? The Singers Unlimited. Begeleid door Oscar Peterson Trio, Sesame Street. Ik ga nog een stukje van deze groep laten horen. Maar nu met een eh, Duitse begeleiding. Waaronder de al heel lang in Duitsland wonende Italiaan Charlie Antolini op de drums. Eh, en als eh, hoofdbegeleider hebben ze gekozen niemand minder dan onze eigen Art van Damme. En uh, de Amerikaan Arthur Van Dam. En het stuk heet Sherry. Cherry, cherry, ain't it a shame that you can't be sweet as your name? you're fine. Never certain if I'm the one. But if I am, I'll hang around till you grow up, yeah, and settle down. Singers Unlimited. Ja, mijn stem is een beetje aangeslagen door de verkoudheid... maar dat mag de pret niet drukken. Eh, eens even kijken wat ik eh, nog op de rol heb staan. Oh ja, Anne Burton, een eh, bekende Nederlandse zangeres... die heeft ook een aardig cd gemaakt samen met Rob Aangebeek, trio. En dan zingt ze een nummertje dat heet... even kijken op de lijst... My Gentleman's Friend. En ik had al gezegd, Moondance bevat een leuk basloopje. Maar dit nummer heeft ook een aardig basloopje. Emery, Harry Emery, dacht ik, speelt hier de bas. Waarop ik altijd wacht, iedere avond als wij onze concerten doen. Want het geeft mij namelijk de gelegenheid om dicht tegen de mooiste bassist van Nederland aan te kruipen. In het nummer My Gentleman Friend. I'm riding high. and I approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. The sunny skies seems like it never will end. Long as he's around me, I'm referring to my gentleman friend. His kind of kisses. Soon me to a T What I've been missing in the used to be I'm getting frequently and so goodbye To cares that haunt me Is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry Gonna love him till I die My gentleman dacht ik, overleden aan eh, keelkanker. Jammer, jammer, jammer. En die Rob Aangebeek is wel een hele bijzondere figuur natuurlijk. En uh, pianist. Eigenlijk uh, eh, 1976, toen kwam Arthur Blakey naar Europa om een, een tour te maken. En zijn pianist Mickey Tucker was gearresteerd wegens drugsbezit. En toen had hij toch een pianist nodig. En toen kwam hij terecht bij Rob Aangebeek. Een kantoormannetje die in zijn vrije tijd toch piano speelde. En die mocht mee op die tournee. En dat beviel Art bleek zo goed dat hij tegen hem zei... je kan mee naar Amerika komen. Maar Rob vond dat niet genoeg zekerheid bieden in dat wilde klimaat... En bleef gewoon zijn kantoormaatje volgen en ging niet bij Art drummen. Maar af en toe, ik, volgens mij speelt hij nog steeds, wel steeds in een andere eh, bezetting. Dus eigenlijk een fenomenale figuur met eh, ja, mooie dingen gedaan. En hij speelde mee met zijn trio bij Arn en Burton. Eh, ik hou heel erg van filmmuziek. En ik kwam laatst weer een, een zangeres tegen die eh, eigenlijk Lauren White heet. Prachtige cd gemaakt, 2010. Daar ik eens even kijken of ik hem op mijn lijstje gezet had. Ja, ik heb hem hier staan gelukkig. CD 2010. En When All the Lights in the Sign Worked. Allemaal filmmuziek. Ook deze. Beetje film noir. It's a rainy night on Western. Cars are driving much too fast. Neon coloring the raindrops running down the windshield glass. And the buildings all have fire escapes, but no one's escaping from here. and the haunts of another year. Decobar down on its luck. I keep wondering what it must have been like when all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood and the radio is playing jazz, Canton in a mellow mood. You keep flipping the stations one by one till you're back to stand for good. And I feel you close beside me, playing with my foolish heart. trapping you in mystery. Like a hero in an old film noir. You got those sleepy eyes Baby, I could never resist Ooh, you push back my long brown hair In a prelude to a kiss The street lamps in the rain are shimmering Reminds me what the world was like When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on the long Jazz et Noir heet de cd. prachtige nummertjes staan erop. Zeker de moeite waard. En wat onbekendere jazzmuzikant is Wilton Gaynor. En daar, het grappige daarvan is, daar hebben ze opnieuw een eh, cd van uitgebracht.